NOS Nieuws van 6 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. In de Portugese hoofdstad Lissabon is vannacht massaal gevierd... dat het land voor het eerst Europees kampioen voetbal is geworden. Overal in de stad werd vreugdevuurwerk afgestoken... muziek gemaakt en reden auto's toeterend rond. De Portugezen wonnen na verlenging met 1-0 van gastland Frankrijk. In Parijs waren er na de nederlaag van Frankrijk wat relletjes. Toen de politie traangas had ingezet, werd het weer rustig. Turkije heeft nog eens zeven mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij de aanslag op de luchthaven van Istanbul twee weken geleden. Ze werden gisteravond gearresteerd, meldt een Turks persbureau... op basis van bronnen bij justitie. Er zijn nu in totaal 37 mensen gearresteerd. De Turkse regering zegt dat IS achter de aanslag zit... maar die heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Duizenden mensen vluchten de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba uit... vanwege oplaaiende gevechten tussen aanhangers van de president en van de vicepresident. Het geweld dat donderdag begon heeft al aan honderden mensen het leven gekost. De angst is dat er opnieuw een burgeroorlog uitbreekt in Zuid-Soedan. Die was er tussen 2013 en 2015 ook al. In Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Het gebeurde in het zuiden van de stad. Op een andere plek in Rotterdam is één verdachte aangehouden. Omstanders zouden het slachtoffer naar het ziekenhuis hebben gebracht, maar hij overleed nog voor hij daar aankwam. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht van de steekpartij. De verkoop van campers zit in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 1100 verkocht. Dat is volgens de BOVAG ruim 14% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral 65-plussers kopen nieuwe campers. Die hebben vaak genoeg geld voor de relatief dure campers. Toch is het appartement op wielen ook populair bij jongeren, maar die huren er meestal één. Het weer de dag begint met zonnige momenten, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en kan landinwaarts een bui vallen. staat flink wat wind, het wordt 19 tot 22 graden. Dit is verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB.